uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In Deurne is de politie vannacht massaal uitgerukt voor een vechtpartij. Twee grote groepen mensen gingen met elkaar op de vuist... in een straat waar meerdere cafés zitten. Een getuige zei tegen Omroep Brabant... dat zo'n 150 mensen bij de vechtpartij betrokken waren. Agenten dreven de groep uiteen en schreven boetes uit. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. De Britse prins William en zijn vrouw Kate worden mogelijk ingezet... om de Schotse onafhankelijkheidsbeweging de wind uit de zeilen te nemen. Adviseurs van de koninklijke familie willen dat de twee meer tijd doorbrengen in Schotland... om de banden tussen Engeland en Schotland te benadrukken, meldt de Sunday Times. Buckingham Palace zou de Schotse kwestie niet willen overlaten aan de politici. In 2014 kozen de Schotten er nog voor om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven... maar de laatste tijd is de roep om een nieuw referendum weer toegenomen... mede als gevolg van de brexit. Taiwan krijgt 750.000 doses coronavaccin van de VS. De schenking maakt deel uit van het Amerikaanse plan... om miljoenen overgebleven vaccins te delen met andere landen. Door de grenzen zoveel mogelijk dicht te houden... had Taiwan tot voor kort nauwelijks coronabesmettingen. Maar de laatste weken meldt het land dagelijks honderden positieve gevallen. Nog maar 3% van de bevolking is ingeënt. De Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek... gaat dit jaar naar Thalia Verkade en Marco de Brummelstroet voor hun boek... Het recht van de snelste, hoe ons verkeer steeds asocialer werd. Het boek gaat over de geschiedenis van de openbare ruimte in Nederland... en hoe de auto daarin een steeds dominantere rol is gaan spelen.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 Ieder en maal weer. ZFM zomer. it back one time. Laat me zien dat je slecht kan zijn. Stalk jou de hele week online. Oh ja, ik wacht op jou. je weet dat ik echt kan zijn. Wanneer ik jou iets beloof. Ik wil je echt wel terug. Ja, je weet het al lang. Ze one time. Laat me zien dat je slecht kan zijn. Stalk jou de hele week online. op jou, oh, je weet dat ik echt kan zijn. me as I turn to go key Break into the safe and see Push the doors apart Steal away my heart You could even run It's so dark out, world so dim. Let your light shine en zomerhits. este motor, que es la fuerza de faccia poca picchita va bene. Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto luna, come te in cave di I love you. Papà l'americano. parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venga vedi ai lovi, come da porta vedi chi ti va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venga vedi ai lovi.